Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een grote woningbrand in de Gazastrook zijn zeker 21 doden gevallen. Het gebeurde in de stad Jabalia. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping... vermoedelijk na een gaslek in de keuken. Getuigen zeggen dat er ook brandstof was opgeslagen voor een stroomaggregaat. In het appartement was een hele familie bij elkaar... omdat een familielid net was teruggekeerd uit het buitenland. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Verwacht wordt dat het dodental van de brand in de Gazastrook nog verder oploopt. Israël heeft gezegd dat gewonden behandeld kunnen worden in Israëlische ziekenhuizen. Oude smartphones belanden vaak in een la of in een doos op zolders. Worden maar weinig ingeleverd voor recycling, blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer dan de helft van de mensen bewaart de afgedankte exemplaren in huis. Een kwart verkoopt ze of geeft ze weg. Slechts 14% kiest voor recycling. Ouderen doen dat vaker dan jongeren. Ook oude laptops en tablets worden maar weinig ingeleverd. Grotere apparaten, zoals desktop-pc's, worden na gebruik vaker gerecycled. Maar ook die belanden nog in bijna een kwart van de gevallen op zolder of ergens in een hoek. De Amerikaanse oorlogsveteraan Tom Rice is overleden. Hij deed op 17 september 1944 mee aan de operatie Market Garden. Een gewaagd plan om met parachutisten belangrijke bruggen over de Maas, Waal en Rijn te veroveren. Het was de bedoeling dat geallieerde grondtroepen vanuit België over die bruggen zouden trekken, maar dat mislukte. Voor een herdenking maakte Rice drie jaar geleden op 98-jarige leeftijd... opnieuw een sprong vanuit een vliegtuig boven Nederland bij Groesbeek. Tom Rice is 101 jaar geworden. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Minima tussen 5 en 9 graden.